9 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Er zijn op dit moment voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beschikbaar voor de zorgsector. En er zijn waarschijnlijk ook genoeg spullen op voorraad als er weer een piek komt in het verbruik. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer waar vanavond een debat is over de corona-aanpak. Om niet meer zo afhankelijk te zijn van het buitenland worden ook in Nederland steeds meer beschermingsmiddelen geproduceerd. Pia Dijkstra stopt na de komende verkiezingen als lid van de Tweede Kamer voor D66. Dat zegt ze in een interview met de Volkskrant. Het Kamerlid zegt dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie... dat ze zelf weer baas wil zijn over haar tijd. Pia Dijkstra kwam tien jaar geleden in de Tweede Kamer voor D66. Ze maakte naam met de donorwet, die in juli van kracht werd. Door die wet worden alle Nederlanders vanaf 18 automatisch als orgaandonor geregistreerd... tenzij ze daar bezwaar tegen maken. Vanaf donderdag moeten cafés en restaurants in Engeland uiterlijk 10 uur s avonds sluiten. Ook mogen alleen mensen aan een tafel nog worden bediend. De Britse regering scherpt de maatregelen weer aan omdat het aantal coronagevallen hard stijgt. vanavond spreekt premier Johnson het Britse volk toe. President Trump heeft in het Witte Huis gesproken met de vrouw die wordt gezien als grootste kanshebber om rechter te worden bij het Hoge Het is Amy Coney Barrett. Ze is 48 jaar en geliefd in conservatieve kringen van de Republikeinse Partij. Ze staat bekend als toegewijd katholiek en fel tegenstander van abortus. Verwacht wordt dat Trump nog voor vrijdag een opvolger voordraagt... voor de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg. Het weer. In een groot deel van het land geldt code geel vanwege dichte mist. De mistbanken trekken de komende uren weg... Dan is het vandaag opnieuw zonnig en droog bij een temperatuur van 19 tot 26 graden in het zuiden. Morgen neemt de bewolking toe, dan is er kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Nog altijd op veel plaatsen dichte mist. Op de A9 kan de spitsstrook niet open. Dat merken we vooral tussen Uitgeest en Knoop het Rotterpolderplein een half uur vertraging... Op de A27 Utrecht-Almere een ongeluk. Tussen Eemnes en Almere Haven 20 minuten vertraging. En ook op de A22 Beverwijk richting Velzen. Een half uur vertraging bij Beverwijk.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 And I don't wanna talk. And I don't wanna talk. Vámonos para el que nadie nos está viendo. Y si no me conoce, nos vamos conociendo. Y sé que suena loco, pero me gusta tanto un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos Baila, baila, baila, Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe.